Mariel Hageman met het NOS Journaal. De anti-IS-coalitie heeft in Syrië twaalf aanvallen vanuit de lucht uitgevoerd op stellingen van de terreurbeweging, zegt het Amerikaanse leger. De aanvallen concentreerden zich rond de belegerde Koerdische stad Kobani, vlakbij de Turkse grens. Volgens de VS zijn verschillende gevechtseenheden uitgeschakeld. Ook is een gebouw van de Islamitische staat gebombardeerd. Sinds september doet IS pogingen Kobani in te nemen. De coalitie probeert dat vanuit de lucht te verhinderen. Op de grond verdedigen Koerdische Koerdische persmerga's de stad. In de Braziliaanse stad Sao Paulo zijn 50 mensen aangehouden bij demonstraties tegen de prijsverhogingen in het openbaar vervoer. De kaartjes van bus en metro zijn deze week bijna 20% duurder geworden. Zo'n 2000 mensen gingen de straat op. Na een uur begonnen demonstranten stenen te gooien naar de politie. Ze sloegen ook ruiten in van winkels en banken. Vorig jaar was een prijsverhoging van 10% in het openbaar vervoer het start zijn voor grote demonstraties en ongeregeldheden in het hele land. Bij camping Zeeburg in Amsterdam zijn twee mannen uit drijfzand bevrijd. De twee wandelden langs de waterkant. Ze zakten weg in de bodem die door regen en harde wind was veranderd in drijfzand. Toen ze niet meer los konden komen riepen ze hulp in. De brandweer trok vanaf de wal de mannen met een touw uit het zand. Ook gingen duikers naar de mannen toe. Sven Kramer heeft op de EK Allround schaatsen in Chelyabinsk de 5000 meter gewonnen. De Olympisch kampioen reed een nieuw baanrecord, 6.17 en 32 honderdste. Wouter Oldeheuvel eindigde als tweede. De derde plaats was voor de Noor Pedersen. Koen Verwij belandde op de vierde plaats. De winnaar van de 500 meter gaat na twee afstanden aan de leiding. Maar Kramer komt ondanks de matige 500 meter snel dichterbij. Bij de vrouwen gaat Irene Wust na de eerste dag op de EK Allround aan de leiding. Het weer, geleidelijk minder buien. De westenwind neemt in kracht af. Vannacht wordt hij aan zee weer stormachtig, kracht 8. In het binnenland plaatselijk kans op gladheid. Morgen af en toe zon, maar ook kans op een bui, mogelijk met natte sneeuw.